Levi van Eck met het NOS-journaal. De Soedanese president Bashir laat alle vrouwen vrij... die de afgelopen tijd zijn opgepakt bij betogingen tegen zijn regering. Dat zijn er naar schatting 150. Die toezegging deed hij op Internationale Vrouwendag... enkele uren nadat er weer demonstraties waren geweest. Sinds halverwege december zijn er bijna dagelijks protesten in Sudan. De demonstranten eisen het vertrek van Bashir... die al 30 jaar aan de macht is... Bij de protesten zijn tientallen mensen omgekomen en honderden mensen opgepakt. Steeds meer mensen overnachten in Nederlandse hotels, pensions, campings of andere accommodaties. Vorig jaar waren dat er ruim 44 miljoen. Dat is 5% meer dan in 2017, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij campings was de groei vorig jaar het grootst. Waarschijnlijk trok het mooie weer in 2018 meer kampeerders. Het aantal mensen dat in logische accommodaties in Nederland verblijft... stijgt al een aantal jaar op rij. De meeste gasten komen nog altijd uit Nederland. De Amerikaanse acteur Jussie Smollett is aangeklaagd voor 16 misdrijven. Dat schrijven Amerikaanse media op basis van rechtbankdocumenten. Hij wordt verdacht van het in scène zetten van een racistische homofobe aanval op hem eind januari... Smollett, bekend van de serie Empire... werd een paar weken later na zijn aangifte zelf opgepakt in verband met de zaak. De politie vermoedde dat hij twee mannen had betaald om hem aan te vallen... in de hoop dat de ophef goed zou uitpakken voor zijn carrière. De acteur van 36 spreekt de beschuldigingen tegen. Wereldwijd zijn in verschillende steden vrouwen de straat opgegaan voor gelijke rechten. Dat deden ze vanwege Internationale Vrouwendag... Niet overal verliep de vrouwenmars rustig. In Istanbul zette de politie traangas in... toen de betogers vanaf het Taksimplein een drukke winkelstraat ingingen. Ook in de Oekraïense hoofdstad Kiev greep de politie in... toen extreemrechtse demonstranten het protest van de vrouwen wilden verstoren. Het weer. De komende uren wordt het op steeds meer plaatsen droog...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 Can't believe that I see this, we're out of chances now. And I just want you to know that you and me, it was good. It's really crazy how love could fade so fast. We said forever, but now we're in the past.